Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De maximale straf voor doodslag gaat omhoog van 15 naar 25 jaar. Ministers Grapperhaus en Dekker komen vandaag met een wetsvoorstel hiervoor, meldt de Telegraaf. Er is al langer kritiek op de maximumstraf voor doodslag. Vooral het verschil met moord, waarvoor rechters 30 jaar of zelfs levenslang kunnen opleggen, zou te groot zijn. De corona-app van de overheid is klaar, maar is pas op zijn vroegst half oktober voor iedereen beschikbaar. De bijbehorende wet is nog niet door het parlement. De makers van de app zijn teleurgesteld, blijkt uit een rondgang van de NOS. Met de app kunnen mensen zien of ze bij iemand met het coronavirus in de buurt waren. Kinderen die extra hulp nodig hebben in het passend onderwijs krijgen die niet altijd. Dat zegt de kinderombudsman na onderzoek onder bijna 200 kinderen. De kinderen zeggen dat leraren nog te weinig weten van bijvoorbeeld hun dyslexie. Ook merken ze dat onderwijzers te weinig tijd voor ze hebben. De kinderombudsman vindt dat de leraren meer tijd en deskundigheid moeten krijgen om de kinderen beter te helpen. In de zaak van de doodgeschoten Amerikaanse Breonna Taylor is één agent aangeklaagd. Twee anderen worden niet vervolgd. De politie schoot de zwarte vrouw zes maanden geleden dood in haar huis in Louisville in de staat Kentucky. Na het besluit van de onderzoeksjury braken in Louisville protesten uit. Rond die protesten zijn twee agenten neergeschoten. Ze zijn niet in levensgevaar, zegt de politie. Er is een verdachte opgepakt. Het motief is niet duidelijk. De neef van de beruchte Colombiaanse drugsbaas Pablo Escobar zegt dat hij 18 miljoen dollar heeft gevonden van zijn oom. Nicolas Escobar deed zijn fonds in een appartement waarin hij een aantal jaar woonde. Sinds Pablo Escobar in 1993 om het leven kwam... gaan er allerlei verhalen rond over verborgen schatten van de drugsbaas. De biljetten die nu gevonden zijn zouden wel half vergaan zijn en onbruikbaar. Het weer. Vandaag begint droog, maar later kunnen er buien vallen. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn staat tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn 5 kilometer file...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 corazón, pues será es un castigo de You go crazy. But mama a party girl, she just wanna have fun too. They say you ain't wifey type, but I don't care, I want you. She like to do drugs too. She in love with guns too. They say you too piped up, but I party girl, she just wanna have fun too. They say you ain't wifey type, but I don't care, I want you. She like to do drugs too, she in love with guns too. They say you too piped up, but I think that I love you. She don't want nobody, she don't need somebody. I'm tryna be with you so you don't be without me. She told him just like me, no, we can't leave without it. She boot up off the act like she can't breathe without it. She drinking for locals, I can't get with her. She won't give me thought though, I tell her come close. She say you say you love me, but I don't know what love means. I ask her who got a heart, cause damn that nigga lucky. I've been trying to reach for it, but it's too far above me. I, I ain't never do you wrong, so tell me why you don't trust me. She don't do this often, she said it's only because me it, therefore you can never judge me. She just wanna party, and nothing's wrong with that. Every time I'm calling, she say she gonna call me back. I told her call me Rocky. She say she not gonna call me that. You say you come with a lot, well baby I want all of that party girl, she just want have fun too. They say you ain't wifey type, but I don't care, I want you. She like to do drugs too, she in love with guns too. They say you too piped up, but I think that I love you. So mama, party girl, she just want have fun too. They say you ain't wifey type, but I don't care, I want you. She like to do drugs too, she in love with guns too. They say you too piped up, but I think that I love you. Be people coming from the north and south and east and west. So you better look your best, man.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 Sipping on a Sunday, couples holding hands on the runway. They're all posing in a picture frame while my world's crashing down. So no shadow on the sidewalk, just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day while my world's crashing down. I just want somebody to die for. I just want somebody to die for just want somebody to die for. Does that scare you? hoofdpunten van het NOS-journaal. Wie in een opwelling iemand doodt, kan in de toekomst langer de gevangenis ingaan. De maximale straf voor doodslag gaat namelijk omhoog van 15 naar 25 jaar, meldt de Telegraaf. Het kabinet maakt 1,4 miljard euro vrij om mensen zonder werk te begeleiden naar een nieuwe baan. Dat schrijft minister Koolmees aan de Kamer. Volgens Koolmees zullen door de coronacrisis meer mensen hun baan kwijtraken. Kinderen die extra hulp nodig hebben in de klas, krijgen die niet altijd. Dat zegt de kinderombudsman na onderzoek onder bijna 200 kinderen. Hij vindt dat leraren meer tijd en deskundigheid moeten krijgen om kinderen beter te helpen. Het weer. Vandaag begint droog en zonnig, maar later kunnen er buien vallen. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. morning I'm staring at the sun Rendezvous with a man that's come undone Three empty bottles of wine Remind me of last night The same old sad scenario since you've gone Cause I can not eat, I can not sleep so fast and I still don't understand How this beautiful life in a perfect world could end oh, No Words that cut through glass Turn a love into this mess Now everything's lost and I'm back to nothing again Cause I can not eat, I can not sleep en zomerhit. soir. J'ai pas envie de fermer la gueule. Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix. Les usés, vieux qui espèrent, et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour, et les sados qui veulent la couleur de I was the bad child.